Evers met het NOS Journaal. De Britse vicepremier klet over voor de manier waarop premier Cameron de eurotop heeft aangepakt. Volgens Britse media is Clegg furieus en vreest hij dat de economische groei en werkgelegenheid in gevaar komen. Op de eurotop ging Cameron vrijdag als enige niet akkoord met strengere begrotingsregels. Clegg zou het een ongekende mislukking vinden, maar hield zich in het openbaar op de vlakte. Op de VN-klimaattop in Zuid-Afrika is een mager akkoord bereikt. Alle deelnemers hebben afgesproken dat ze verder gaan praten over het terugdringen van broeikasgassen. Dat moet een klimaatverdrag opleveren dat uiterlijk in 2020 van kracht wordt. India en Europa lagen lang in de clinch over het verplicht stellen van CO2-reducties. Omdat de landen het niet eens konden worden, duurde de klimaattop een dag langer. Voormalig hamas gevangenen Gilad Shalit heeft voor het eerst sinds zijn vrijlating van zich laten horen. In een videoboodschap bedankt hij iedereen die zich jarenlang voor zijn vrijlating heeft ingezet. Shalit zei dat hun constante strijd beslissend is geweest voor het besluit van Israël om hem terug te krijgen. Hamas liet Shalit in oktober na vijf jaar gevangenschap vrij. In ruil liet Israël meer dan duizend Palestijnse gevangenen gaan. De Zangeres Jori Zwart heeft gisteren de grote prijs van Nederland gewonnen in de categorie Singer-Songwriter. Volgens de jury speelt ze vol passie. De jonge Haagse band Wood won in de categorie rock en bij de hiphoppers was Zanilia de beste. In de categorie dance won Presk de grote prijs van Nederland. De winnaars krijgen onder meer 5000 euro. De NS rijdt vanaf vandaag met een nieuwe dienstregeling. Er gaan op termijn meer treinen rijden op de hoge snelheidslijn, wat ook gevolgen heeft voor de dienstregeling op andere trajecten. Het weer, eerst droog, maar later steeds meer bewolking. Vanavond vanuit het westen regen en het wordt tussen 4 en 7 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knopen Lunette en Veenendaal. A16 Rotterdam-Belgische grens tussen Breda en de Belgische grens.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 Even geleden heb ik haar gebeld en naar wat dingetjes gevraagd. Geniet u van de stem en de muziek van Katie Leeds. Jij bent een, een Amerikaanse dame die naar Nederland is verhuisd. Ja. Hoe, kom jij, hoe kom jij in Nederland terecht? Ja, door de liefde. Mijn man is Nederland en eh, ik heb hem ontmoet op school in Amerika. Allebei in, eh, op een muziekschool. En eh, ja, en toen ja, hadden we een relatie en in 2005 ben ik naar Nederland verhuisd. Maar je, je, kon, je kon Amerika wat eh, de muziek toch niet missen, denk ik? Ja, nou, soms wel. Maar, maar toen was het niet echt van plan om muziek en zo te maken. Dat was, uh, dat was pas begonnen in Nederland. I grew in a family of five. I looked outside and I was glad to be alive. Mommy loves me and daddy does too. Throwing you Eh, mijn verhuizing naar Nederland was een, was een grote stap voor mij natuurlijk. En eh, ik mocht niet werken het eerste jaar. Dus eh, ik zat thuis in mijn eentje. En toen was het echt begonnen met mijn eigen nummers schrijven. Ik lees ook in, jou, in jouw bio dat jij de, de, de, de verhuizing naar Nederland en jouw leven in Amerika gecombineerd hebt in jouw muziek. Ja, ook ja, ook. Dat wel. Ik heb altijd tekst en zo geschreven in Amerika. Uh, maar nooit echt mijn eigen nummers geschreven. Het was altijd zo'n... Ja, altijd tekst geschreven, maar dat is anders dan echt muziek eh, maken natuurlijk. En, eh, maar dat was echt begonnen hier in Nederland. En, en daarna ben jij weer teruggegaan naar Amerika in 2010 voor een maand. En daar heb jij een maand in New York en in Nashville gezeten om jouw eerste cd op te nemen. Ja, nou, dat klopt ja. ja. Nou uiteindelijk is mijn <laughs> cd klaar. Dit duurde heel lang tussen... Dus, eh, dus eh, ik ben in april 2010 naar New York gegaan en ehm, daar voor een maand eh, gebleven. En eh, ja, ondertussen eh, ben ik terug naar Nederland gekomen en al die kleine dingen afgerond. Als je nou naar die, eh, die cd kijkt, wat zou dan jouw, jouw meest eh, favoriete nummer zijn van die cd? Ah, Miles Away. Miles Away, de titeltrack van deze cd. Ja? ja. En dat heeft ook te maken met jouw vertrek uit Amerika en jouw verhuizen naar Nederland? Ja, ook. Ja, ook. En gewoon de afstand dat heel veel mensen hebben met elkaar, weet je wel. Want mhm. ja, je, je woont niet in, in hetzelfde dorp of in de stad als iedereen ja, de een familie of vriendin is altijd iemand die je achterlaat, zo, zo'n ding. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb Miles Away binnen, binnen een kwartier of zo geschreven. Ja. My home is where the heart is. Mama used to tell me when I was just a little girl. Lately I've been thinking about all the miles I've traveled. back to met een, een andere eh, vrouw, mm -hmm. Paula Valstein. Eh, we hebben het in New York geschreven, maar ik, ik, had, ik had altijd het idee dat ik wil zo'n nummer schrijven en dan begon ze iets op de piano te spelen en dan was het echt geboren, hè, het nummer. Mhm, mhm. <laughs> ja. Ja, zo staat, zo staat er nog één nummer op. Little Miss Perfect. En Little Miss Perfect. Ja, En toen hoorde ik jou zeggen van ja, in Amerika daar worden van die kleine meisjes worden daar uh, het podium op gedwongen. Ja. Om daar een mooie dame te zijn, terwijl ze zo jong zijn. En daar had jij een heel verhaal over toen jij eh, bij de Starrijders op het podium stond. Ja, nee, dat klopt. Ik zag uh, een programma op, op TLC en het heet Toddlers and Tiaras. En ik zat een dag en ik, ik, ik was zo verbaasd hoe het, hoe het allemaal hoe het allemaal gaat. Ik heb het een, een paar keer gezien, maar, maar het hele, hele show zat ik echt te kijken en, en al die meisjes waren het huilen en, en die moeders waren boos omdat die, die meisjes uh, wou buiten gaan en nee, je mag niet wies worden en het was echt een, echt een drama en ik, ik vond het zo vreselijk en, en ja, toen heb ik het zo geschreven. Hello. uh, What de, all the allemaal in the home? was. Uh, Time geschreven, ja. Ja, je zei net al een, miles away in een kwartier, dit nummer in no time. Ehm, vaak is het zo, de liedjes die je in een heel korte tijd schrijft, zijn vaak de beste liedjes die je in je hoofd hebt, hè? Nee, inderdaad, want dat is echt, ehm, ja, voor mij is dat echt een inspiratie, weet je wel. En het, uh, ik ben nooit op zoek voor dat. meestal uh, vindt inspiratie mij, weet je wel. It finds me, meestal. Of het is niet dat ik echt op zoek ben voor, voor iets of zo. Meestal zie ik iets en dan voel ik wat en dan schrijf ik iets en dan komt iets uit, meestal. Mhm. Mhm. En ja, als het niet zo is, dan is het echt een lange schrijfsessie, weet je wel. Als ik echt op zoek voor iets ben, dan duurt het altijd langer. Maar voor mij is het meestal, ja, ik zie wat of eh, ik eh, maak wat mee en dan, uh, ja, alles shiny and so new. And did you hate to? Het is echt moeilijk voor mij om iets te verzinnen, weet je wel. Mm -hmm. Echt een mhm. verhaal. Ja, dat heb ik nooit gedaan. Ik kan me niet voorstellen hoe dat moet. <laughs> nou, nou zie ik in jouw bio ook dat eh, daar staat eh, een typisch Amerikaans country instrumenten als viool en mandoline. Toch is ja. er zeer bewust gekozen voor het popgeluid. Heeft, heeft dat een beetje met jouw eh, leeftijd te maken? Dat je toch ja, liever in de popmuziek zou zitten als in de countrymuziek zou zitten? Nou, ik, ik heb altijd gewoon popmuziek geschreven. die country, uh, die, die country muziek was iets later gekomen. Van uh, Lady Antebellum, uh, Miranda Lambert, Sugarland. Ja, ik vond de, die, die country, die, die country um, muziek ook heel erg leuk. Maar ik dacht, ja, ik maak wel popmuziek. Dus daarom zei ik altijd, ik maak popmuziek met een country twist erbij. Ja, ik denk uh, dat de volgende album wordt echt een country album. Dat wil ik. <laughs> Want de meer, de meer dat ik die, die country, um, ja, uh, hoe zeg je dat? Die, die, die country aspect van het. Ja, ik vind die country muziek echt super. Mhm, mhm. vooral dat het zo eerlijk is, ik Dat is echt zo... Yeah, This is for for Elika Country Artists It's Elika. It's a Aishin for all. And yeah, for my spooky self and uh, Maar ben je niet bang dat je dan op een gegeven moment te poppy voor de country bent? En te country voor de pop? Ja, nou dat wel. Ik zit, ik zit precies op de grens. Dus uh, ja, soms is het echt zo... Uh, ja, ik zit precies tussen, weet je wel. Het kan heel erg country, maar het kan ook met, met die pop, weet je wel. Dus... Mm ja, ik, ik, weet je wat? Ik, ik doe gewoon wat ik doe en ik hoop dat mensen dat leuk vinden. En als ze dat niet leuk vinden, dan ja, dan, kan ik ook niks aan doen, want weet je wel, ja, ik probeer eh, mijn eigen ding te doen. ik vind dit hartstikke leuk wat ik doe. En uh, ja, ik probeer echt... Eh, ja, je, je vindt, wat ik een beetje uit jouw woorden begrijp, is dat je het leuk vindt om, om muziek te maken, om een cd op te nemen, om het door te geven aan de mensen. Maar of, het nou, of je, je hoeft er niet van te leven. Ja, nou, <laughs> dat wil ik graag, maar... Eh, <laughs> nee, ik wil, ik wil wel dat mensen mijn nummers leuk vinden en zo, maar ja, ik, bedoel, eh, dit is altijd uh, moeilijk om iedereen te please everybody. Mm -hmm. Dus mhm. ja, ik vind het gewoon ja, een leuke soort combinatie, weet je wel, van die pop country. Nou, Taylor Swift, zij doet dat ook. -huh, nou, uh-huh. zij, is, zij is wel jong, maar ik vind haar echt een goede singer-songwriter. Uh -huh. kan heel goede nummers schrijven. En nou, zij maakt ook uh, country pop muziek. En zij is het uh, beste ja, artiest nu in Amerika. Dus ja, eh, ja er is wel... maar zij zit ook op die grens van die country pop. Every word is from my tongue. Kinda like a loaded gun. I can't be myself when I'm So I pretend that I'm okay with all the things that you would say. But inside, I was dying to come out. Well, I'm sorry, I misled. de, je zegt nu, eh, die zit ook op de grens van die country pop, Maar ik denk dat het heel veel mensen hebben op dit moment. In Amerika ook. Ja, ook in Amerika is het wel, uh, van die pop is het wel, uh, eh, is het wel een populair... Uh, Muzieksoort geworden. Ja, als mensen aan country music denken, denken ze altijd van die, van die klassieke mhm, country, mhm, weet je wel. Maar er zijn mm -hmm. zoveel verschillende soorten country. -huh. En uh, ik vind de moderne country echt leuk. Vind ik Keith Urban en Lady Antebellum. En, mhm. Ja, het is echt poppy, maar het, is, het, heeft iets anders. Het heeft uh, ja, dat echte eh, country gevoel. Ja, ja, ja. Even tussendoor. En dat vind ik, dat vind ik hartstikke leuk. Who do you think you're talking to? In that tone of voice Oops, did I say that? I'm sorry, but I meant that head up high, I won't make any bets. Just know the truth when I speak it, and everyone around. Ehm, je hebt eh, nogal wat eh, tijd gedaan over deze cd. 2010 eh, ben je hem daar op gaan nemen. 2011 afgemixt en afgewerkt. Ja. En eind van dit jaar uitgebracht. Moeten we ook weer zo lang wachten op jouw volgende cd? Um, ehm, even kijken hoor. Ja, ik ben al bezig met mijn volgende <laughs> cd. ik ben nu al bezig aan het schrijven natuurlijk aan, ik, ik, zal het niet weten wanneer dat zal uitkomen. Ja, misschien, uh, ja, misschien twee jaar of zo, of anderhalf. Ja, ik hm. weet het niet. Dat ligt aan hoeveel geld uh, ga verdienen. En, ja, het is altijd eh, een kwestie, ja. En dan ga je hem ook weer opnemen in Amerika? Ja, misschien wel. Misschien in Nashville. Ja. Dus, eh, en, en, en dan nu een gewetensvraag. Zijn de studio's in Nashville beter dan hier in Nederland? Nee, weet je wat, het is gewoon anders. Ik vind niks beter als slechter. Ik vind het gewoon dat alles anders is. Gewoon een andere, ja, andere soort eh, mensen, andere soorten muziek, uh, background. Ja, dus uh, wel, uh, ik denk, want ik heb... Uh, ik heb in haar eh, mijn my, vocals eh, opgenomen in, eh, in de studio hier in Ramsdam, in de Swamp Studio. Het was ook hartstikke goed daar. Het was echt super en heel professioneel En die mensen waren ook heel goed. En ja, is niks beter of, uh, of slechter. Het is gewoon een andere gevoel, zeg maar. Mhm. Mhm. zover dit interview met eh, Kaylee Lead. En als je nog meer wilt weten van deze dame, kijk dan gewoon over op haar website. Gewoon op kayleelead.com Hey guy, I don't believe I ever thanked you All the time my brother got sick, wasn't sure he'd make it Then he finally pulled through Hey guy, I wanna thank you for my family They're healthy and they're beautiful, we were gonna stop at two Now there's number three You plan feel a thing. Now he's there with you. Hey, God, you know what it's like to lose someone who you truly love. When you gave your son to us, you must have cried then too. it's the end of time December 31st, 1999 People buying up army surplus things Afraid of what the new year will bring I live back in the woods, you see Y2K don't mean a thing to me rifle and a four-wheel drive. A country boy can survive. Country boys can survive. I can plow field all day long. I can catch catfish from dusk till dawn. make her own whiskey and her own smoke too Ain't too many things these old boys can't do Including bocephus. We grow good old tomatoes and a homemade wine A country boy can survive Country boy give a damn. We came from the West Virginia coal mines and the Rocky Mountains and the western skies. If the bank machines crash, we'll be just fine, cause a country boy can survive. Country boys can survive. good friend in New York City. Never called me Bull Cephas, called me Hillbilly. Really. But he was killed by a man with a switchblade knife. For $43, my friend lost his life. Now this dude's gonna get out in a year or two Cause the system don't work for me and you But a country boy can survive country folks can survive.